Kees Groot met het NOS-journaal. De groenlinks niet terug. Ze hebben beide hun kandidatuur ingetrokken. Mariko Peters zit met een kleine onderbreking sinds 2006 in de Tweede Kamer. Ze zei dat ze zin heeft in andere dingen. Vorig jaar zomer lag Peters onder vuur na te zijn beschuldigd van belangenverstrengeling bij het toekennen van subsidie aan haar huidige partner toen ze nog diplomaat was. Peters zei vandaag dat haar vertrek niets met die affaire te maken heeft. Bruno Braakhuis is GroenLinks-Kamerlid sinds 2010. Hij zei dat hij terugverlangt naar het bedrijfsleven. Eerste Kamervoorzitter De Graaf bestudeert het verzoek van de PVV om een verenigde vergadering te houden over het Europese noodfonds. De verenigde vergadering is een gezamenlijke bijeenkomst van Eerste en Tweede Kamer. De PVV wil dat de goedkeuring van het noodfonds wordt uitgesteld en dat de verenigde vergadering daarover een besluit neemt. Minister van Bijsterveld vindt dat een diploma ergens voor moet staan en dat het terecht is dat de exameneisen voor het VMBO zijn aangescherpt. Dat zegt ze in een reactie op berichten dat het aantal gezakten op het VMBO is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Volgens de stichting Platforms VMBO zijn de strengere eindexameneisen de oorzaak. Van Bijsterveld wil niet op de cijfers ingaan zolang ze nog niet officieel zijn. De toeschouwers van de wedstrijd Nederland-Duitsland wordt gevraagd om vlak voor het begin van de wedstrijd met witte doekjes te wapperen. Actrice Victoria Koblenko, die uit Oekraïne komt, heeft samen met de sportjournalist Barbara Barend de actie opgezet. Om zo te demonstreren tegen racisme, homohaat en rechtsextremisme. De doekjes zijn vanochtend al uitgedeeld op de Oranje Camping in Kharkov. Ook tijdens de mars naar het stadion worden doekjes uitgedeeld. Het is de bedoeling dat alle toeschouwers er na de volksliederen van Nederland en Duitsland mee wapperen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af.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 A15 Europort Gorkum voor het knooppunt Vaanplein 4. Verderop bij Papendrecht 3 en bij Hardingsveld-Giessendam nog eens 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Bresseplein 3. A27 Utrecht-Breda voor het knooppunt Rijnsweert 4 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afdendolder en knooppunt Rijnsweert 5.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 deze what sinners, ik sing no conjure the wind. Ik leid honger, ik lijd dorst en kou. Ik struin de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet doe de snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee.